en een voorspoedige start. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal Nederlanders met hart- en vaatziekten stijgt de komende 25 jaar sterk, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 2040 leiden naar schatting 1,4 miljoen mensen aan deze ziekte, ruim een half miljoen meer dan nu. De stijging komt volgens het RIVM deels door de vergrijzing, maar vooral door een ongezonde leefstijl. Ajax-fans mogen zondag niet in Utrecht demonstreren, heeft burgemeester Van Zanen besloten. De Amsterdamse supporters wilden actie voeren tegen de beslissing van Van Zanen om Utrecht-Ajax zonder uitpubliek te spelen. Volgens de gemeente willen supporters van FC Utrecht een demonstratie van Ajax-fans in de Domstad verstoren en zijn er te weinig agenten om de twee groepen uit elkaar te houden. In Sydney zijn twee terreurverdachten van 15 en 20 jaar opgepakt. Ze worden er onder meer van verdacht dat ze een aanslag wilden plegen op het hoofdkwartier van de federale politie. De arrestaties volgen na een grote Australische politieactie ruim een jaar geleden, waarbij 15 mensen werden gearresteerd. Er waren toen aanwijzingen dat islamitische extremisten willekeurig Australiërs wilden doden. De man die eind vorige maand drie mensen doodschoot bij een Amerikaanse abortuskliniek... heeft in de rechtbank gezegd dat hij een strijder voor baby's is. Tijdens de zitting zei de 57-jarige verdachte dat hij schuldig is en een proces daarom niet nodig is. De man verschanste zich urenlang bij de kliniek in Colorado Springs. Naast de drie doden waren er ook nog negen gewonden. Homo- en biseksuele ouderen zijn niet meer ongelukkiger dan heteroseksuele 55-plussers. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat beide groepen even gezond zijn, even goede sociale contacten hebben en even tevreden zijn over hun leven. In eerdere onderzoeken waren homoseksuele ouderen nog wel minder gelukkig. Het weer, de dag begint droog en de temperatuur stijgt naar 6 tot 9 graden. In de loop van de dag trekt de wind aan en tegen de avond gaat het vanuit het noordwesten regenen.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 about love? Tell me, is this where? to shatter Zet hem op ZFM. het is zo stil hier alleen. Zonder jou is alles in mijn leven killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd.